Jaren 80 funk, chic, now gorgeous, you are beautiful. Daarvoor nieuwe muziek, de nieuwe zin van Casey eh, the Elephant samen met eh, Iggy Pop, die heet Broken Boy. Afgelopen maandag was hij eh, te gast in de Music Corner bij Erik van Vliet en Lindelaat. En dat deed hij dit live bij de Music Corner. Gerton Govers. Don't have reason second guessing. There's no need to evaluate. actions speak louder than words, louder than words. Oh, I can't find the words, I can't find the words. There's no time for second guessing. There's no need to evaluate. talking about it really is too late. It is too late. Gert nog overigens, afgelopen maandag live bij de Music Corner bij eh, Erik van Vliet en eh, Linde Laat. Binnenkort onze nieuwe cursus paaseieren beschilderen. U kunt zich nu opgeven via www.leerineenpaarstappenpaaseierenbeschilderen.nl Het houdt niet op. Het houdt niet op. Het vrijdagavondprogramma van Log Radio. together, you and I. Still rich with love. Lekker disco en lekker funken. Shalomar. Shalama. Je weet wel, die van eh, A Night to Remember. I Can Make You Feel Good. Second Time Around. Make That Move. Friends. There it is. Dancing in the Sheets. Ja, leuke liedjes. Shalamar en eh, Take That To The Bank. Daarvoor, ja, ze komen naar Basket Weekend, hè. Eh, voor het eerst in... 15 jaar eh, weer in Nederland. The Strokes en eh, You Only Live Once. Een echte YOLO-plaat eh, dus. Ehm, het is ook New Music Friday. Alhoewel, deze nieuwe single die kwam ehm, afgelopen dinsdag al uit. Het is de nieuwe single van Inhaler. Je weet wel, de band met de zoon van Bono van U2 erin. De nieuwe single, die hoor je nu. En die heet We Have To Move On. Nieuwe of van Inhaler. We have to move on. Ah, een lekker liedje dit. Eh, zo. Nou, nog beter dan de nieuwe Pearl Jam eh, zelfs. Um, ja, Inhaler, We Have To Move On en uh, eh, U2 zelf vanavond, komt vanavond eh, voorbij in de Frieknacht. Zometeen daar wat over. Maar ehm, ja, nog meer leegstand in winkelcentrum De Hovel in Goorlen. Want ja, ik kom net binnen dit nieuws. Um, drogisterijketen Trekpleister sluit op 15 februari de deuren. Welke invulling het pand krijgt is niet bekend. Het personeel wordt in andere filialen van de drogisterijketen ondergebracht. Nou, niet meer zo'n hele grote trekpleister dus, eh, die winkel. Goed, ehm, vanavond tussen 12 en 2 is het tijd voor een nieuwe editie van De Freaknacht. Waar zijn we mee bezig? Nou, met Rolling Stone, uh, Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. Vijftien jaar geleden publiceerde Rolling Stone Magazine de lijst met 500 beste liedjes ooit gemaakt. Nou, de komende maanden zenden we steeds een klein stukje van de lijst uit met allerlei verrassende weetjes. En vanavond tussen 12 en 2, dan komen de nummers 443 tot en met 419 voorbij. Nou, U2 eh, komt dus eh, onder andere voorbij, maar ook twee keer Elvis, twee keer Rolling Stones. Bob Marley eh, komt ook voorbij, Gladys Knight. Nou, het wordt een topavond. En ehm, wat het leuke is, doe ik niet eh, vanaf mijn eigen huis of eh, hier vanuit de logstudio. Nee, ik fiets zo meteen na 10 uur fiets ik naar eh, Erik van Vliet. En nou, dan gaan we live op zijn zolderkamer. gaan we twee uurtjes van die lijst uitzenden. Dus wordt een topavond. mocht je nog niet kunnen slapen of willen slapen, dan weet je wat je kunt doen. Vanavond tussen 12 en 2 leggen naar de Vriegnachtlijster op lokale omroep Goorlen. Met dus de 500 beste liedjes ooit gemaakt. Vier, nummer 443 tot en met 419 komen dus vannacht voorbij. Zomaar een kleine tip van uh, uw discjockey en uw nieuwslezer. Welke plaat wil je horen? Je hebt nog een kleine 20 minuten om eh, je favoriete plaat aan te vragen. Welke mag niet ontbreken? Nou, deze die kwam in ieder geval door. Meatloaf en The Hot Summer Night. Miloof. En The Hot Summer Night. You took the words right out of my mouth. Het werd eh, geproduceerd door uh, Todd Rundgren. Jan eh, die vindt het ook leuk. Of tenminste, die vond het ook leuk. Todd Rundgren. Want ja, hij vroeg deze plaat aan. Alleen hij zegt, Maarten, wel jammer weer dat je dan niet het volledige intro laat horen. Nou, ik dacht natuurlijk van, ach man, ik heb daar intro, daar heb ik zo, met, met zulke passie, heb ik daar helemaal vol Uh, heb ik alle ambacht en alle liefde heb ik daarin gestopt. Met heel veel aplom heb ik dat gedaan. Uh, maar hij bedoelt, dus hij had graag nog dit van tevoren wilde horen, want zo gaat het op het album. On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses? Will he offer me his mouth? Yes. Will he offer me his teeth? Yes. Will he offer me his jaws? Yes. Will he offer me his hunger? Yes. Again? Will he offer me his hunger? Yes. And will he starve without me? Yes. Then does he love me? Yes. Yes. On a hot summer night. Would you offer your throat to the wolf with the red roses? Yes. I bet you say that to all the boys. Nou, dat dus. Stukje klantenservice, uh, Jan, speciaal voor jou. Dat doen wij gewoon in dit programma. Ook het uh, volledige intro van Hot Summer Night van Nietloof. Soft sales, korte twee wereldhits, Tainted Love en deze Torch. Komende woensdag zal ik eens uh, Say Hello Wave Goodbye draaien. I'm lost again and I'm on the run. for love in a sad song. With your Avenger eyes and your cat like ways, I can hold you. You are a fool for me to be cruel. I'm leaning on this bar, listening to you sing, and your sad song rings in my ears, and I start to cry. the phone and it tears my soul and we're feeling old, feeling so cold. She is the torch and she is the theme. She could be a dream, but oh boy, is she real. Try to avoid her eyes, to avoid her words, they will hit you with all that. vandaan eh, bij hem. Het eerste album, hè, dat non-stop Erectoc... Eh, of eh, Erotic Cabaret, hè, daar stonden die hits op. Hè, die Tainted Love en Say Hello, Wave Goodbye. Woensdag eens een keer draaien. Ehm, maar dit ehm, was gewoon een losse single inderdaad. Ja, later nog een keertje er gewoon los bijgeperst natuurlijk. Maar wel een, ook net zoals die Tainted Love, een dikke top 10 hit hier in Nederland. Torch, lekker hoor. Ach, zou ik nog eens even eh, op de valreep eh, voor de laatste keer iets eh, nieuws laten horen dan. Nieuwe single van Celeste en Stop This Flame. Gaat als een lopend vuurtje. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush. You're like a pig. me to stop, but I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day.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 What I wanted at that. Yeah. Get right, get a grip, right, your night. Hold tight. Ja, ze is de ideale vrijdagavondplaat dit toch? Fleur East, een hit, uh, klein hitje van eh, een jaar of vier geleden inmiddels, denk ik. Sex, maar dan met de A als in sax. De saxofoon. Eh, is natuurlijk een, een dikke knipoog, hè. Um, nou goed. Ehm, tot zover het houdt niet op. Ja, dit was hem alweer. Ja, ik vind het ook jammer. Ja, ik moet, ik moet weer naar huis. Nou ja, het, is dan maar zo. Ik spreek je volgende week weer. Of uh, komende woensdag in Going Underground. Of straks dus tussen 12 en 2 bij de Frieknacht. Met uh, de Rolling Stone Top 500. We beginnen straks met Bob Marley en Ice de the Sheriff. Nou, dat kan niet beter. En zometeen tussen, tussen 10 en 12 het beste van de lokale Polen non-stop. some time and relax your mind. allemaal fantastisch? Nee. Maar was het met liefde gemaakt?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 Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Gorle en Riel. Dit was het voor deze week. Doei! Doei! Dit is het regionieuws. Er is sinds 1 januari 2020